Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-stad. Volgens persbureau AP waren de aanvallen zwaarder en langer dan die van gisteren. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten kwamen daarbij zeker 42 mensen om het leven. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al aan dat de militaire operaties van het Israëlische leger tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig niet voorbij zouden zijn. Voor de derde keer deze week kwam de VN-veiligheidsraad bij elkaar... om te praten over de strijd in Israël en de Palestijnse gebieden. Secretaris-generaal Guterres wil dat er onmiddellijk een einde komt aan de gevechten. Maar verder dan dit soort oproepen kwam de Veiligheidsraad opnieuw niet. China hekelt de houding van de VS. De politie heeft drie verdachten opgepakt van een beschieting van een geparkeerde auto in Amsterdam Nieuw-West. De drie gingen er daarna vandoor in een auto die later brandend werd aangetroffen. Agenten hielden de drie in een andere auto aan waarin automatische wapens lagen. In Brazilië wordt in de strijd tegen corona nu ook het beroemde beeld van Christus ingezet... dat over de stad Rio de Janeiro uitkijkt. Met grote schijnwijpers is er op, de, op het beeld de tekst Vacina Salva, het vaccin red, geprojecteerd. In Brazilië zijn al meer dan 400.000 doden gevallen door het coronavirus. De organisatie achter de actie wil dat de overheid haast maakt met het vaccineren. Meer dan 4000 mensen, waaronder bekende artiesten en wetenschappers... hebben zich bij de actie aangesloten. Het doel is om in vier maanden alle Brazilianen te vaccineren. Het weer nog. Vannacht trekken er opnieuw buien over het land. Het koelt af naar 6 tot 9 graden. Overdag ook weer zware buien. Die meeste zware buien die vallen in de middag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. En tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15.